Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Dat deed hij voor de rechtszaal waar een zaak tegen Trump werd gehouden. De man is zwaar gewond, maar nog wel in leven, zegt de brandweer. The uh, victim is in critical condition but is alive and intubated at Cornell Burn Center. At this time there were four uh, three NYPD officers and one court officer, so four officers who had minor injuries from their exposure to the fire. They are all fine, they are stable, and they are green tags, which is minor at this time. Vier mensen die probeerden te helpen zijn licht gewond geraakt, zegt ze. Voordat de man zichzelf in brand stak... gooide hij volgens ooggetuigen pamfletten in de lucht met complottheorieën erop. Op internet zou de man ook iets hebben geschreven... over een apocalyptische, fascistische wereldkoep. Volgens verslaggevers van CNN is het vuur na ongeveer drie minuten geblust. In de Amsterdamse wijk Slotervaart zijn zo'n 500 jerrycans gedumpt drugsafval gevonden. De vaten zijn gevonden in negen verschillende ondergrondse afvalcontainers. Volgens de gemeente is het spul bijtend, explosief en gevaarlijk. Maar tijdens het opruimen is niemand gewond geraakt. Een week eerder werd er op dezelfde plek ook al drugsafval gevonden. En voor het eerst kun je koala's zien in Nederland. In Ouwehands Dierenpark in Renen zijn vandaag drie koala's aangekomen. Twee mannen en één vrouw. Ngara, Aru en Lumea. Ze komen uit de dierentuin van San Diego. Een flinke reis dus, maar volgens deze verzorger die met ze meeging... kunnen ze dat goed handelen. We gaan een lange reis maken. Nou, koala's die slapen zo'n 18 tot 20 uur per dag. Met een beetje geluk vallen ze in slaap... En als we hun ogen open doen, zijn we in Nederland. In het wild komen koala's alleen voor in Australië. Maar door bosbranden en overstromingen zijn er nu een stuk minder. Daarom zijn er nu fokprogramma's in dierentuinen... en die moeten de dieren een handje helpen. Dan nog het weer. Vanavond valt er hier en daar nog een bui. Maar er zijn ook opklaringen.